Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Premier Rutte zegt niets te weten van de plannen om het Europees noodfonds flink uit te breiden. Europese landen praten achter de schermen over een nieuw ringsplan voor zwakke eurolanden. Mogelijk zou het noodfonds van 440 miljard euro zo'n vier keer worden vergroot. Ook zou worden gesproken over de mogelijkheid om Griekenland gecontroleerd failliet te laten gaan. Volgens Rutte zijn het speculaties en moet eerst het bestaande hulpket worden uitgevoerd. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt morgen aandacht aan de aanranding en beroving van een man van 93 in Utrecht. De politie spreekt van een extreem misdrijf. De Utrechter zette vorige maand s'avonds het veld buiten toen hij plots een garagebox werd ingeduwd en werd aangerand. De dader eiste geld, maar de man had geen cash op zak. Burgemeester Wolsen van Utrecht zegt bovenop de zaak te zitten. Morgenmiddag houden de gemeente en de politie een buurtbijeenkomst in Utrecht in de hoop op informatie van omwonenden. De eerste dode zeerollen zijn sinds vandaag op internet te zien. Internetbedrijf Google en het Israël Museum in Jeruzalem hebben vijf van de belangrijkste rollen online gezet. Onder meer het boek Jesaja is nu via internet te lezen. De rollen, die zo'n 2000 jaar oud zijn, werden in 1947 bij toeval gevonden in een grot in Jordanië bij de Dode Zee. De teksten werpen licht op het jodendom voor en tijdens het leven van Jezus. Het Duitse OM heeft levenslang geëist tegen de verdachte van de moord op de tienjarige Mirko uit Geefraad, vlak over de grens bij Venlo. Volgens de aanklager is de man van 46 schuldig aan moord, vrijheidsberoving en seksueel misbruik. Mirko verdween ruim een jaar geleden. In januari werd de verdachte aangehouden en op zijn aanwijzing werd het lichaam gevonden. Het weer. Steeds meer bewolkt en vooral in het noordwesten kans op wat regen. Morgen eerst bewolking, maar vanuit het westen steeds vaker zon. En maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een vrij normale avondspits, maar er is wel wat gebeurd net bij Sloten op de A4. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. De A2 Utrecht naar Den Bosch na een ongeluk bij Knopendel 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag dreigt vertraging bij Sloten, want daar zijn drie rijstroken afgesloten na een ongeluk. En richting Den Haag ook al file bij Hoogmade 5 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot 7. De A10 West voor de Continental 6 en tussen Osdorp en Duivendrecht nog eens 9. Op de A13 Rotterdam-Den Haag is de afrit Berkel en Roderijs dicht. En dat is te merken, want er zat een korte file, 2 kilometer.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 That's right. That's right. Jake opens up the rifles, passes them around. Ain't taking any chances, just blow them suckers down. Fifteen million dollars, man, sitting in that truck. Then we go to Mexico with any kind of luck. That's right. That's right. The sun came up that morning like every other day. But Jake the snake was waiting when the truck came across the bay. Fell in right behind him, followed him to the bank. The boys all knew just what to do, they didn't have a chance. was just a little town. But just the same, there's no one left who saw the deal go down. The thing came off like clockwork, no one will ever know. Then Jake the Snake and all his boys went down to Mexico. That's right. That's right. cards, Jay killed him with a knife. And Joe and Johnny both got mad and took each other's life. Jake, he just said, case ride, don't need him anyway. Then Jake was found dead last night, his heart stopped yesterday. That's right. let live with style. Crime, you know it pays alright, but only for a while. That's right. That's right. Yeah, that's right. That's right. Ooh, yeah. That's right right. Jake the Snake, de bendeleider Jake the Snake. Hij heeft niet veel eh, geluk gehad hoor, met de 15 miljoen die hij uit die eh, geldwagen heeft kunnen eh, stelen. Spencer Brown was dat van de cd Presentance. Een man uit Frankrijk die, ja, hij woont in Frankrijk, komt uit Amerika. Vandaar zijn prachtige Engelse uitspraak. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van hier Weer één of twee uur lang hè. U weet het, gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Elaine Barnes. Zij bracht een jaar of wat geleden een cd uit. En die cd luistert naar de naam Time. En ze is een beetje tegen de raads hoor. zei al, hij is een beetje, of zij is een beetje tekendraads. Hij is swimming up the stream. En dit zijn de Army of Lovers met... I give my life, give my life, give my life, give my life to be in the book of love. Give my life, give my life, give my life to 1995 brachten de Army of Lovers een cd met de Greatest Hits. En daarop brachten ze ook vijf tracks uit die eh, nog nooit eh, gespeeld waren op enige cd. Tenminste niet als eh, grote hits. En daarom kwam Give My Life daar ook nog eens een keertje bij. Wat later ook weer een grote hit werd voor die Army of Lovers. De formatie Dive, twee heren uit het hoge noorden van Europa. Luisterend naar de naam Erik Holmberg en Chris. En hoe de Chris zijn achternaam is, dat weet ik niet. Prachtige nummers staan er op deze cd, maar liefst 12. dit is de single geworden van diezelfde cd Never Love Again. single Never Love Again van deze formatie Dive. The Sweetest Illusion, dat is een serie van Bazia. En daarvan bandje 1. Door haar zelf geschreven en geproduceerd door haar partner. Dit is Drunk on Love. familiar to my eyes as wide as open books. I throw my ears up on the hooks. A big smile was hanging there like a crescent moon. It sometimes comes as quite a when the gold of love, when the gold of love and I promise to honor you. aan die hele sweet, uh, sweet gevoice stemmen. Hè? Keith Martin, zo heet deze jongeman. Een donkere jongeman. Eh. It's Long Overdue, zijn, zo heet zijn cd. Uitgebracht bij eh, Sony, maar die is ook alweer een paar jaartjes oud hoor. 1995 om precies te zijn. Deze cd is dan weer een paar jaartjes jonger. 1998. Katia Maria Jelin, zo heet deze cd, draagt gewoon haar eigen naam. En dit is Easy. love, easy to fall. Daarmee eh, de Gypsy Kings, eh, normaal gesproken zijn het niet zo'n zangers, maar spelen ze heel snel gitaar. Hè? En dit komt uit Frankrijk, is overigens alweer een oudje, 1992. Jean-Louis Aubert. belle Lumière dans een korte titel heeft deze cd hoor. Haha, een eh, titel? Allee, oftewel Vooruit. Een oude cd uit de 1992, een Franstalige cd. Ik was afgelopen weekend in eh, Frankrijk, eh, de plaats Lille. Dat was een hele grote, ja, markt. Nou ja, antiek, er lag ook heel veel brik hoor, oftewel pure rotzooi. Maar Frankrijk is een mooi land, je kunt er prachtige cd's kopen. Onder andere van Michel Depeche. ce serait des temps de beauté tout le temps. L'âge d'or où les hommes, c'est chacun pour l'autre. sœur Michel de Beige, man die al heel wat jaren meedraait daar in, eh, in Frankrijk. Pas weer een nieuwe cd uitgebracht, noemt de cd Sexa. En dit is een nieuwkomer, Marc Lavon. Ook een cd uitgebracht op Open Disc. Ja, dat mag je nou gerust zeggen, hè? Sur les dunes blanches, je dérive, je fais des rêves contre tes him. Eh, uit, Frankrijk, Marc Lavoine. My Tree, die hebben een cd uitgebracht, Blues Train to Heaven. En zij hebben het nooit onder stoelen of banken gestoken dat zij voorstander zijn van John Hyatt, van zijn muziek. vaste luisteraar bent van dit programma, dan weet u dat ik ook verzamelaar ben van eh, diverse nummers.